met het nos De Griekse oppositieleider Samaras gaat vandaag op bezoek bij president Papoulias om de politieke situatie in hun land te bespreken. Premier Papandreou wil een regering van nationale eenheid vormen, maar Samaras eist zijn vertrek. De oppositieleider wil dat een overgangsregering nieuwe verkiezingen gaat voorbereiden. De Europese Unie vreest dat nieuwe verkiezingen maanden van onzekerheid betekenen. In het noordwesten van Colombia zijn bij een aardverschuiving zeker 14 doden gevallen. Hulpverleners zoeken nog naar tientallen vermisten. Volgens het Rode Kruis zijn in de stad Manizales aan de voet van een berg zeker 14 huizen onder de modder bedolven. De aardverschuiving in Colombia werd veroorzaakt door zware regenval. In Antwerpen zijn gisteravond later rellen uitgebroken tussen Turken en Koerden. Er zijn enkele mensen gewond geraakt. Het is het derde incident in Antwerpen in korte tijd. De spanningen tussen de Turken en Koerden zijn opgelopen nadat de Koerdische afscheidingsbeweging PKK vorige maand aanslagen had gepleegd op Turkse militairen. De voormalige uitgever en hoofdredacteur van News of the World, Rebecca Brooks, heeft bij haar vertrek bijna 2 miljoen euro, een kantoor en een auto met chauffeur meegekregen. Dat schrijft de Britse zondagskrant The Observer. De rechterhand van mediamagnaat Rupert Murdoch raakte afgelopen zomer in opspraak door het afluisterschandaal bij News of the World. Murdoch besloot uiteindelijk met de krant te stoppen. Een kies van John Lennon heeft bij een veiling ruim 22.000 euro opgebracht. De tand van de zanger van de Beatles komt uit de collectie van een platenbaas. Een Canadese tanders wilde de kies van Lennon kosten wat het kost hebben. Hij heeft onder meer een boek over tanden van beroemdheden geschreven. Toen besluit het weer... Hier en daar kans op mist. Het is ongeveer 6 graden. Overdag in het binnenland veel zonnige periode en een graad of 14. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Terwijl ik nu alleen maar denk, ah, wat zij is heel de wereld, zeg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 stereo. Yeah. Dit is ZFM.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 today 嗯。 Zandvoort. to somewhere I've never been I'll stop, kiss my blues goodbye Breathe until I soar outside my crazy nights And my hidden hair bow. You clear my face so I can feel the breeze And down below, it's Monaco The mister, I